10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Drogisterijketen DA kan waarschijnlijk een doorstart maken. Groothandel Holland Pharma wil de keten overnemen, maar onder welke voorwaarden is nog niet bekend. Het hoofdkantoor en de zeven eigen winkels van DA werden vandaag failliet verklaard. Daarmee staan 212 banen op het spel. Volgens de FNV zullen er ook bij een doorstart zeker banen verloren gaan. Daarnaast zijn er ruim 250 DA-winkels van franchise-nemers die buiten het faillissement vallen. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen een doorstart heeft voor de DA-franchise-formule. Een Engels echtpaar is schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag in Londen. Het stel van 24 en 25 jaar wilde afgelopen zomer toeslaan... exact 10 jaar na de aanslagen op onder meer de metro van Londen. Een van hen twitterde onder de naam Silent Bomber en vroeg aan zijn volgers waarop hij zich het best kon richten. Opnieuw de metro of deze keer een winkelcentrum. Ook hadden de twee gevaarlijke chemicaliën gekocht waarmee ze al bijna een complete bom hadden. Ze zijn nu schuldig bevonden door een jury. De rechter bepaalt later welke straf ze krijgen. Bij de luchtaanvallen op IS zijn de afgelopen maand zeker tien leiders van de terreurorganisatie gedood. Onder hen zijn ook mensen die betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zo werd op 24 december een Fransman gedood die nauwe banden had met het brein achter de aanslagen in Parijs. Videoblogger Enzo Knol heeft een miljoen abonnees op YouTube. Op zijn kanaal plaatst hij sinds 2013 zogenoemde vlogs over alledaagse dingen uit zijn leven of filmpjes van games die hij speelt. Knol is niet de eerste Nederlander met meer dan een miljoen abonnees op YouTube, maar wel de eerste die zijn filmpjes uitsluitend in het Nederlands maakt. Het weer, het is droog, minima vannacht tussen de 3 en 7 graden. Ook morgen is het droog, met vooral in het oosten geregeld zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen. Op Oudejaarsdag trekt de regen weg.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 We zijn begonnen met Melody Gardo, Your Heart Is As Black As Night. Het volgende nummer is Michael Bublé, You and I. Here we are on earth together It's you and I God has made us fall in love It's true I've really found someone like you feel for me, will it say that you will be by my side to see me through until my life is through? you and I, you and I. I am glad, at least in my life, I've found someone that may not be here forever to see me through. But I found my strength in you. Cause in my mind stay here always In love, you and I You and I beetje in het thema te blijven. Nora Jones, Come Away With Me. Come away. Come away with me and I will write you a song. Come away We begonnen net het uur al met de Melody Gardot. En we gaan nu nog één draaien. Worrisome hard. lose its touch. because of one Je Kent met het nummer Never Let Me Go. Het volgende nummer is van een artiest die eh, ooit bekend is geworden door een uh, stuiterballenreclame. Maar een reclame met heel veel stuiterballen voor de Sony Bravia. José González, het nummer Stay Alive. There's a and rush these days Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. dance with you. Now that you've heard this very funny beat, let me see if you can feel it in your feet. Yeah, you got it starting to swing. Just forget everything, raggy waltzing with me. It's not a waltz, so Viennese, Johann Strauss could never please. It's a raggy waltz, a raggy waltz, a raggy waltz, and no other dance will do. And when the dance is through, you're gonna say, never stop romancing. Dancing in this way makes me love you out on the floor. You'll be asking for more raggy waltzing with me. It's a raggy waltz, a raggy waltz, a raggy waltz that no other dance will do. And when the dance is through, you're gonna say, never stop romancing, dancing in this way makes me love you. Out on the floor, you'll be asking for more raggy waltzing with me. Out on the floor, you'll be asking for more raggy waltzing with me. Ja, It's a Raggy Waltz van Carmen McRae samen met Dave Brubeck. verder met de eh, Berend Monk. volgende nummer is uh, Equinox van John Coltrane. En Equinox, dat is een, eh, een tijd in het jaar ehm, die twee keer voorkomt. Dat is namelijk oh, het moment dat de zon de evenaar passeert. <clears throat> Eh, op deze dag is de verdeling tussen dag en nacht ongeveer gelijk. We hebben zojuist eh, te maken gehad, 22 december hebben wij te maken gehad met de winterwende. Dat was dus afgelopen week. Dat heeft hier ook, eh, elk, elk kwartaal wordt zo, zo aangegeven. Dus, eh, naar gebruik eigenlijk John Coltrane met Equinox. volgende artiest, Ed Sheeran, wordt veelal geprezen dat hij eh, zo lekker normaal is gebleven. Die allemaal geintjes uithaalt en eh, wat leuk omgaat met zijn fans. Ed Sheeran, Sheeran Tenerife for me Tracy Chapman, Give Me One Reason. Geremasterd in 2015. We nou, verder met Donovan Writer. It Don't Matter. come down, bring it luisteraars, het zit er alweer bijna op. We gaan eh, naar het laatste nummer. Saint-Germain. Real Blue. Ik hoop dat u genoten heeft van eh, deze ochtend. En ik wens u nog een eh, hele fijne zondag verder. En natuurlijk ook een, een mooi uiteinde over. En een mooi begin van 2016.